van der Linde met het NOS Journaal. Als de VS besluit wegen en bruggen te vernietigen in Iran... dan zal het land met onmiddellijke en proportionele acties terugslaan. Dat zegt de Iraanse ambassadeur bij de VN. Om twee uur vannacht loopt een ultimatum af dat de VS aan Iran heeft gesteld. De Amerikaanse president Trump dreigt de hele Iraanse beschaving te vernietigen... als het land niet tegemoet komt aan de eisen. Paus Leo XIV noemt de dreigementen van de Amerikaanse president Trump richting Iran onacceptabel. De leider van de katholieke kerk roept op om een vreedzame oplossing te zoeken voor het conflict. Asking all people of goodwill to search always for peace and not violence, to reject war. So Come back to the table. Let's talk. Let's look for solutions in a peaceful way. Kom terug naar de tafel, ga praten en zoek naar een vreedzame oplossing, zegt paus Leo. Bijna twee op de vijf akkerbouwers die werden gecontroleerd door de Voedsel- en Warenautoriteit overtraden de regels. Er werden resten gevonden van gewasbeschermingsmiddelen die niet gebruikt mogen worden in de buurt van sloten en beken. Een middel tegen schimmelziekte werd het meest gebruikt. De middelen vervuilen het oppervlaktewater en zijn schadelijk voor de biodiversiteit. Het groot onderhoud aan een deel van de IJsselbruggen in de A12 bij Arnhem is begonnen. Het verkeer gaat daar weken last van hebben. De IJsselbruggen bestaan uit drie bruggen, één betonnen en twee stalen. Aan de betonnen brug wordt gewerkt en die is sinds 9 uur vanavond afgesloten. De stalen bruggen zijn gewoon open. Maar gezien het groot, aantal auto's verwacht Rijkswaterstaat toch een flessenhals en flink meer reistijd. Naar verwachting kan de betonnen brug vanaf 14 mei weer worden gebruikt.